Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanavond vertrekt naar verwachting een toestel van TUI... met Nederlanders uit Marokko die daar weken hebben vastgezeten. Het toestel komt dan vannacht om kwart over één aan op Schiphol. In Marokko zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast... meer dan in welk ander land ook. Ze kunnen niet weg door de strenge afgrendeling in Marokko... vanwege het coronavirus. Het kabinet probeert al weken voor elkaar te krijgen dat de Nederlanders terug mogen. Dat lukte tot dusver alleen in een handvol zogenoemde schrijnende gevallen. De KNVB roept de hulp in van de overheid om de schade door de coronacrisis te beperken. De voetbalbond schat de schade op 3 à 400 miljoen euro. Er wordt lange tijd niet gespeeld, de kosten lopen door, sponsors hebben het moeilijk en de clubs missen inkomsten uit transfers. In een brief aan gemeente en kabinet vraagt de bond om creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal. De KVB vraagt niet alleen de overheid om geld, ook het voetbal zelf moet inleveren om te overleven, zegt de bond. In Noord-Brabant is de omgeving van twee Nertse afgesloten... omdat bij een aantal dieren het coronavirus is vastgesteld. De houderijen staan in Mildezen en Bekendonk. Enkele medewerkers van de bedrijven hadden ook coronaverschijnselen. De overheid gaat ervan uit dat de besmetting is overgegaan van mens op dier. Het was al bekend dat dat kan. En in de buurt van Parijs zijn 140.000 mondkapjes onderschept... die uit Nederland waren gesmokkeld. Er zijn twee verdachten aangehouden. Ze wilden de maskers onder meer verkopen aan bouwbedrijven. De Franse regering heeft in het hele land beslag gelegd op alle mondkapjes... die geschikt zijn voor medisch gebruik. De afgelopen weken zijn al meer illegale kapjes onderschept... maar dit was de grootste partij tot nu toe. Het weer. De rest van de dag is het zonnig. Het wordt van 12 graden op de Wadden tot 18 graden in het zuiden.